Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Frankrijk is een grote Russische desinformatiecampagne ontdekt. Het leek er gisteren op dat Franse nieuwsmedia, waaronder Le Monde en Le Figaro... anti-Oekraïnse nieuwsberichten hadden gepubliceerd. Maar het waren nep-websites die leken op de Franse nieuwsmedia. Ook Duitse media waren het slachtoffer van de campagne. Zouden Russische of Russisch sprekende personen achter zitten. Op een golfclub in de Amerikaanse staat New Jersey... hebben aanhangers van oud-president Trump zich verzameld. Ze wachten op het moment dat Trump een speech geeft. Verwacht wordt dat hij zal reageren op zijn arrestatie... de afgelopen dag in de rechtbank van Miami. Omdat hij volgens de aanklager niet vluchtgevaarlijk is... mag hij de rechtszaak in vrijheid afwachten. Trump is onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten... na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trumps advocaten zeiden in de rechtbank al dat hij onschuldig is. De NS, doet ook mee in de vergunningsaanvraag voor internationale treinverbindingen. Komende dag sluit de deadline voor de aanvraag. De NS rijdt al naar diverse buitenlandse bestemmingen en wil die trajecten graag houden. Deze week werd bekend dat ook andere vervoerders plannen hebben voor internationale verbindingen. Een docent van een vmbo school in Meidrecht en Vinkenveen heeft de antwoorden van examens aangepast. Dat zegt de onderwijsinspectie. De docent verbeterde de antwoorden van 26 leerlingen in het eindexamen economie. De tweede corrector ontdekte de onregelmatigheden en trok aan de bel. Volgens de inspectie is er sprake van fraude. Omdat de verbeteringen van de docent goed zichtbaar waren... zijn die geschrapt en hebben 26 leerlingen soms een lager cijfer gekregen.